Het grote bos droomt in de avondschemer. De nevel streelt verliefd de heide groot. De friend. daar tussen bos en ven. Dat heeft jaar in jaar uit veel lief en leed gekend. De oude Eerst klonk daar zijn zoontjes blijde lach. Dat oude jagershuis, daar tussen bos en ver. Dat heeft jaar in jaar uit veel lief en leed gekend. Toen klonken blij de stem. dan stierf zijn vrouw. De jager bleef alleen. Dat oude jagershuis daar tussen bos en ver.